Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben vanuit de lucht beschietingen uitgevoerd op Tuareg-rebellen in Mali. De aanval was een antwoord op beschietingen met zware wapens op blauwhelmen, zegt de VN. Het ministerie van Defensie bevestigt dat er twee Apache-gevechtshelikopters in actie zijn gekomen. Volgens de rebellen zijn er vijf doden gevallen en verschillende gewonden. Een Belgische jihadverdachte heeft zichzelf aangegeven bij de politie. De man werd gezocht in verband met de antiterreuroperatie van vorige week in Verviers. Hij bleek gewoon thuis te zitten met een elektronische enkelband. Justitie nam aan dat hij naar Spanje was gevlucht. Het is onduidelijk hoe het kan dat de man een enkelband droeg... maar toch uit het zicht van de Belgische politie was geraakt. In de Belgische plaats Commines, op de grens met Frankrijk, is een grote politieactie aan de gang. Volgens sommige Belgische media wordt het huis doorzocht van een in Frankrijk aangehouden jihadiste. Ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Meer dan 80 bewoners van Commines zijn opgevangen in een kantoorpand. De Oegandese rebellenleider Dominique Ongwen is onderweg naar het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt onder meer verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij zou die hebben gepleegd als commandant van het verzetsleger van de Heer. Een christelijke terreurgroep die de macht in Oeganda in handen probeert te krijgen. Een priester die gisteren bij een Pegida-demonstratie in Duisburg sprak... heeft van zijn bisschop een spreekverbod opgelegd gekregen. Volgens het bisdom heeft de 67-jarige geestelijke... met zijn uitspraken anti-islamgevoelens en vreemdelingenhaat aangewakkerd. De Duitse kerken steunen het protest tegen de anti-immigratiebeweging Pegida. PSV is verrassend uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. In Kerkrade won Roda JC na verlenging met 3-2. Roda JC degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie. Dan is weer nog. Vannacht koelt het af tot ongeveer min 2. Bij opklaringen wordt het kouder. Morgen en donderdag afwisselend wolken en zon.